Voornaamste doodsoorzaak blijkt kanker te zijn door het werken met chemische stoffen en asbest. Daaraan overlijden jaarlijks 1350 werknemers. De FNV vindt het verder schokkend dat jaarlijks 200 ongeboren baby's sterven... doordat hun ouders hebben gewerkt met gevaarlijke stoffen. De FNV wil dat bedrijven beter worden gecontroleerd op arbeidsomstandigheden. In een aantal steden staken parkeerwachters vandaag. En dat gebeurt in Den Haag, Utrecht, Haarlem, Haarlemmermeer en Hoorn. Gemeenten waarschuwen wel dat automobilisten er niet vanuit kunnen gaan dat ze overal gratis kunnen parkeren. Omdat niet alle parkeerwachters staken. Acties bedoeld om een betere CAO voor de gemeenteambtenaren af te dwingen. In Den Haag staken daarom ook de straatvegers. Zij willen pas op 1 mei weer aan het werk gaan, maar de gemeente probeert met een kort geding te voorkomen dat er rond Koninginnedag wordt gestaakt. vanmiddag doet de rechter uitspraak. DSM heeft een uitstekend eerste kwartaal gedraaid. In de eerste drie maanden van dit jaar was er een netto winst van 130 miljoen euro. Een jaar eerder was de winst in het eerste kwartaal nog 13 miljoen. Ook in vergeleken met het afgelopen half jaar gaat het duidelijk beter. Volgens DSM komt het herstel vooral door de sterke groei in de opkomende economieën. En de aantrekkende vraag uit de auto-industrie, de elektronica sector en de textielmarkt. Bayern München heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In Lyon wonnen de Duitsers met 3-0 van Olympique, dankzij drie doelpunten van Olic. De ploeg van Louis van Gaal had de eerste wedstrijd al met 1-0 gewonnen. En vanavond wordt de tweede wedstrijd van de andere halve finale gespeeld. Internationale verdedigt in Barcelona een 3-1 voorsprong. Het weer nog, is wat nevelig, maar al snel vrij zonnig.